Twee uur. Door negens met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Olympisch Comité wil de Nationale Turnbond van de Verenigde Staten... niet meer erkennen als officiële instantie. Het USOC vindt het huidige bestuur van de Turnbond niet capabel... om een nieuwe koers te varen na het schandaal met teamarts Larry Nassar. Hij werd in februari veroordeeld voor misbruik van turnsters. De voorzitter van het Olympisch Comité in Amerika zegt in een open brief aan de turners dat ze beter verdienen. Het USOC neemt binnenkort een beslissing over de Turnbond... door middel van een interne stemming. Rechtsextremisme en het geweld waarmee dat soms gepaard gaat... zet Nederland onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De NCTV is niet bang voor georganiseerd extreem rechtsgeweld met veel slachtoffers. Wel maakt de NCTV zich zorgen over eenlingen of kleine groepen die snel radicaliseren. Het kan worden aangejaagd door discussies over migranten, Zwarte Piet of het slavernijverleden. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen... moeten er in Nederland zo snel mogelijk nieuwe kerncentrales worden gebouwd. Dat heeft VVD-fractievoorzitter Dijkhoff gezegd bij Nieuwsuur. Het kabinet wil dit jaar nog met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties... tot een klimaatakkoord komen. In 2030 moet de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 50 zijn verminderd... ten opzichte van 1994. Dijkhoff wil dat daarbij de optie van kernenergie serieus wordt genomen. Coalitiepartners D66 en ChristenUnie hebben al laten weten niets in de plannen van Dijkhoff te zien. NBC en Fox News stoppen na felle protesten met het uitzenden van een reclamespotje van president Trump. Eerder weigerde CNN al om de omstreden reclame uit te zenden. Die zou racistisch zijn. In het spotje is een groep migranten te zien die onderweg is naar de Amerikaanse grens.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 You're so gorgeous, I can't ignore you. I drink your agua, did I say water? See, mommy been like, I need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me.